12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De collectie kunstschatten uit de Krim blijft voorlopig in Amsterdam. Het gerechtshof zou vandaag beslissen of het goud terug moet naar de musea op de Krim of naar Oekraïne, maar het hof heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen. Het Allard Pearson Museum leende in 2014 honderden kunstvoorwerpen voor een tentoonstelling. Toen de stukken in Amsterdam waren, annexeerde Rusland de Krim... en ontstond de vraag wie nu de eigenaar is. In 2016 wees de Amsterdamse rechtbank Oekraïne aan als rechtmatige eigenaar. De autoriteit persoonsgegevens heeft het Haga ziekenhuis in Den Haag... een boete van 460.000 euro opgelegd... vanwege onzorgvuldig omgaan met patiëntgegevens. Ook is de beveiliging van patiëntgegevens niet op orde... en dreigt een nieuwe boete van 300.000 euro. Medewerkers van het ziekenhuis hebben vorig jaar stiekem in het medische dossier gekeken... van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. De autoriteit persoonsgegevens startte vervolgens een onderzoek... en zegt geschrokken te zijn van wat ze aantrof in het ziekenhuis. De verhuizing van 150 koningpaarden van de Oostvaardersplassen... naar een natuurgebied in Wit-Rusland is uitgesteld... omdat de papieren nog niet in orde zijn. De paarden moeten weg uit de Oostvaardersplassen... omdat er te veel grote grazers rondlopen. Wanneer de kudde wel kan vertrekken naar Wit-Rusland is nog niet duidelijk. Begin dit jaar verhuisden al 29 paarden naar een natuurgebied in Spanje. Voor een grote groep edelherten was verplaatsing vanuit de Oostvaardersplassen niet mogelijk. Meer dan 1700 edelherten zijn afgeschoten. In de Indiase stad Mumbai is een appartementengebouw van vier verdiepingen ingestort. Volgens hulpverleners liggen zeker 40 mensen onder het puin. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Ook de oorzaak van de instorting is niet bekend. Het gebouw staat in het financiële centrum van de Indiase miljoenenstad. Gebouwen ernaast dreigen ook in te storten. Alle bewoners zijn inmiddels geëvacueerd. En dan het weer. Het is bewolkt met misschien wat regen. Vanmiddag vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en blijft het droog. Het wordt ook een stukje warmer. Dan wordt het 21 tot... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De N307 Enkhuizen-Kampen is nog altijd in beide richtingen...